Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie is gisteravond op verschillende plaatsen druk geweest met rellende jongeren. In Den Haag was het onrustig in de Schilderswijk en Transvaal. Daar gold een noodbevel. Volgens de politie is er onder meer gegooid met zwaar vuurwerk. Ook is een steen door de ruit van een rijdende ambulance gegooid... waarmee een patiënt werd vervoerd. Daarmee e werd ingezet. Zeker zeven mensen zijn gearresteerd. Ook raakten vijf agenten gewond. In Urk is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. En ook in Roermond en in Stijn, ook in Limburg, gooiden jongeren vuurwerk naar de politie. In Roermond zijn vier mensen opgepakt. En op andere plekken in het land was uit voorzorg de politie aanwezig... omdat er berichten rondgingen dat er rellen zouden plaatsvinden. Bij de rellen vrijdagavond in Rotterdam hebben drie mensen schotwonden opgelopen. Ze liggen nog in het ziekenhuis, zegt de politie. Tot nu toe zijn 51 mensen aangehouden. en deel van hen is weer op vrije voeten. De kwamen uit verschillende delen van het land. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de Chinese tennister Peng Shuai. Medewerkers van staatsmedia delen berichten waarop ze te zien is op een tennistoernooi in Peking. Eerder werden beelden gedeeld van Peng en haar tenniscoach in een restaurant. Een wekenlang werd niets van Peng vernomen nadat ze een oud vicepremier beschuldigde van seksueel misbruik. In de stad Groningen is een trein van Arriva over een deelscooter gereden. Die is volgens de politie met opzet door onbekenden op de rails gelegd. Niemand raakte gewond. De politie spreekt van een misselijke grap. Vooral omdat de machinisten en collega's het spoor afliepen... om te kijken of ze nog iemand aantroffen. vanwege de scooter op het spoor was het treinverkeer tussen Groningen en Groningen-Noord... ruim een uur gestremd. Het weer nog te trekken buien over het land. Vanuit het noordwesten breekt later vandaag de zon af en toe door. Lokaal kan nog wat regen vallen. Het wordt een graad of 10, maar smiddags koelt het al langzaam af. S'nachts dan kans op vorst aan de grond. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.